Dijkers met het NOS Journaal. Het is duidelijk hoe de bezuinigingen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eruit gaat zien. In totaal gaat 250 miljoen euro bezuinigd worden. Bijna de helft daarvan wordt bezuinigd op het stagefonds. Dat fonds moest het aannemen van mbo- en hbo-studenten goedkoper maken voor zorginstanties. Ook wordt er bezuinigd op Verslavingsinstituut Trimbos, het voedingscentrum, het RIVM en sportkoepel NOC-NSF. De bewoners van de twee huizen naast de ontplofte woning in Meppel kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Ze hebben van de woningcorporatie voor de komende tijd vervangende woonruimte gekregen. Wanneer ze weer terug kunnen naar hun eigen huis is nog niet duidelijk. Bij de explosie bij het huis in Meppel werd zaterdag de achtergevel compleet weggeblazen. Mogelijk is die explosie veroorzaakt door een chemische reactie die ontstond bij het maken van drugs. De bewoner van het huis zit nog altijd vast. De Sonja Barend Award, de prijs voor het beste televisieinterview... is dit jaar voor Margriet van der Linden. De presentatrice kreeg de prijs voor haar interview... in Zomergasten met mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld. Volgens de jury heeft dat gesprek alles dat je in een interview wilt zien. Margriet van der Linden kreeg de Sonja Barend Award uitgereikt... in de talkshow Bar Laat door Sonja Barend zelf... De prijs wordt al 16 jaar uitgereikt. Vorig jaar won Eva Jinek voor de tweede keer. En van der Poel en Marianne Vos zijn uitgeroepen tot wielrenners van het jaar. Van der Poel kreeg de titel vanwege zijn winst bij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de WK Veldrijden. Marianne Vos op haar beurt voor haar prestaties op de Spelen, de WK Greffel en de Amstel Gold Het weer, op veel plaatsen regen. Vannacht wordt het uiteindelijk droog bij een graad of 9. Morgen is de kans op een bui ook klein en dan schijnt ook de zon geregeld.